Ze zeggen dat het nog erg druk is op de IC's en dat nog lang niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. De komende weken wordt nog een verdere piek voorspeld. De ziekenhuizen liggen nu hartstikke vol. We kunnen patiënten niet overgeplaatst krijgen naar andere ziekenhuizen. Dus onze medewerkers staan met de rug tegen de muur en zijn niet gevaccineerd om te beschermen tegen het virus. Het kabinet denkt erover na om onder meer de terrassen en winkels weer te openen. Dinsdag weten we meer, dan is er weer een persconferentie. In een asielzoekerscentrum in het Friese Sint-Anna-parochie is een Syriër gearresteerd. Hij was volgens het OM lid van een terreurorganisatie, Al-Nusra... en was betrokken bij terreuracties in Syrië. De man kwam twee jaar geleden naar Nederland. Voorlopig zit hij vast. De Rotterdammer van 19 is opgepakt voor de avondklokrellen eind januari. Op beelden is te zien dat hij stenen naar de politie gooit. En daarna stilt hij dingen uit een winkel. De teller van het aantal aanhoudingen na de avond van de rellen komt nu op 28. En in Den Helder zijn mensen flink geschrokken. Daar is een man opgepakt die een aanslag op een coronapriklocatie wilde plegen met een vuurwerkbom. Deze mensen uit Den Helder hebben het nieuws ook gehoord. Het is echt heel verschrikkelijk. En dat het ook kan. Het is echt heel erg. Het doel is de mensen bang te maken waarschijnlijk. Een bang maken is, uh, ja, dat is eh, terreur. Doe het dan via de krant of stuur een brief of iets in die strekking, maar niet op deze manier. Nee, ik kan me daar totaal niet in verplaatsen en ik heb er eigenlijk ook geen goed woord voor over. Agenten hebben de man vorige maand opgepakt na een tip. Het Openbaar Ministerie noemt het een terreurdaad. De man zit voorlopig vast.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 Baby, you're a perfect work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. Yeah. I like the way you work it.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 De onrust duurt al bijna een week. Tientallen politiemensen zijn gewond geraakt. In Frankrijk hebben tot nu toe 10 miljoen mensen minimaal één coronaprik gehad. Die mijlpaal is een week eerder bereikt dan gepland. Frankrijk telt ruim 67 miljoen inwoners. In een staakerven in het asielzoekerscentrum in Sint-Anna-parochie... is een 43-jarige man uit Syrië aangehouden. Hij was volgens het OM tussen 2011 en 2016 vermoedelijk betrokken... bij terroristische acties van extremistische groepen in Syrië. Het weer droog en wisselend bewolkt.